4 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Een Transavia-vliegtuig uit Girona is gisteren in de problemen gekomen. Tot drie keer toe werd de landing afgebroken vliegtuig probeerde eerst te landen op de luchthaven van Rotterdam... maar moest uiteindelijk naar Schiphol uitwijken voor een noodlanding. De Boeing had technische problemen en daarbij ook veel last van het slechte weer. De noodlanding is gefilmd door een vliegtuigspotter. Op de beelden is te zien dat de flaps niet zijn uitgeschoven. Toestel landde daardoor met een veel hogere snelheid dan gebruikelijk is. De passagiers zijn ongedeerd gebleven. Een dag na de Noordwesterstorm rijden de treinen weer volgens het spoorboekje. Het treinverkeer had gisteren veel last van de storm. Zo was tussen Almere en Lelystad 300 meter bovenleiding naar beneden gekomen... en lagen op verschillende trajecten bomen op de rails. Ook de meeste wegen zijn inmiddels weer vrij van bomen en takken. Alleen de A44 tussen Amsterdam en Den Haag is nog dicht. Daar wordt nog tot 6 uur vanochtend opgeruimd. Door de zware storm viel gisteren één dode. Een man uit Strijen kwam om het leven toen een boom op zijn auto viel in het Gelderse Wolfhezen. Verder is er veel schade aan wegen, auto's, gasleidingen en gebouwen. Waarschijnlijk loopt de schade in de miljoenen. Na een grote brand in een scholencomplex in Rijswijk vrijdagochtend... kunnen de ongeveer 100 omwonenden vannacht weer thuis slapen. De bewoners moesten gisteren de nacht ergens anders doorbrengen... omdat er bij de brand asbest was vrijgekomen. De straat is gisteren schoongemaakt en in de woningen zelf is geen asbest gevonden. Het afgebrande scholencomplex en een speeltuintje in de buurt zijn nog wel afgesloten... omdat daar nog niet alle asbest is weggehaald.